Michel Koenen met het NOS-journaal. Vorig jaar was er een recordaantal antisemitische incidenten in ons land. Sidi registreerde er 379, 2,5 keer meer dan het jaar daarvoor. vooral op scholen was het raak, daar waren meer dan vijf keer zoveel meldingen. Joodse leerlingen die zochten soms een andere school of veranderden hun achternaam. En ook Joodse instellingen, organisaties en personen kregen veel haatmail... En vooral het eh, laatste kwartaal schoot het aantal meldingen omhoog... na de aanslagen van Hamas op 7 oktober. In Amerika, Mexico en Canada hebben miljoenen mensen gekeken naar de volledige zonsverduistering. Even na 8 uur gisteravond was de eclipse als eerste te zien in Mexico, later ook in delen van Amerika en Canada. Even voor 10 uur was het natuurverschijnsel voor het laatst te zien boven land veel steden hadden speciale plekken waar mensen samen konden komen. Zo was in de Amerikaanse stad Indianapolis het beroemde circuit open... zodat mensen naar de eclipse konden kijken. In de Russische stad Orsk, niet ver van Kazachstan... hebben zo'n 100 mensen geprotesteerd tegen de lokale autoriteiten. Vrijdag bezweek een damwand na zware regenval... en liepen delen van de stad onder water. In de stad komen twee grote rivieren samen... De betogers verwijten de autoriteiten dat er voor te veel geld een slechte dam is gebouwd. Ze riepen schande en Poetin help ons. En ook een andere dam in Oors dreigt te bezwijken. In de regio dreigen nog meer steden te overstromen.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

我。 friendly, we can find the end. you, get you, get you one way or another. I'm gonna win ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you one way or another. I'm gonna see ya. I'm gonna meet you, meet you, meet you, meet you one day. Maybe next week. I'm gonna meet ya. I'm gonna meet